Jelle Visser met het NOS-journaal. De lavastroom uit de vulkaan op het Spaanse eiland La Palma heeft de Atlantische Oceaan bereikt. Dat leidt tot enorme rookwolken, meldt Reuters. Als lava in contact komt met het koude oceaanwater... kunnen er giftige gaswolken ontstaan en explosies plaatsvinden. Veel bewoners van de westkust van het Canarische eiland zijn inmiddels geëvacueerd. Sinds de uitbarsting op 19 september zijn er steeds nieuwe erupties... en ontstaan er nieuwe lavastromen. Rond 11 uur gisteravond zijn de betogers voor restaurant Waku Waku in Utrecht vertrokken, meldt de gemeente. De demonstranten zijn boos vanwege de coronapas. Omdat Waku Waku weigert om gasten hierop te controleren... is het restaurant door de gemeente gesloten. De demonstranten zeggen dagen of weken te gaan demonstreren. Volgens RTV Utrecht waren er gisteren ongeveer 400 mensen aanwezig. Grote bedrijven worden definitief verplicht om meer vrouwen aan te nemen voor topposities. De Eerste Kamer heeft vanmiddag ingestemd met een wetsvoorstel over een bindend vrouwenquotum... waarbij de Raad van Commissarissen van beursgenoteerde bedrijven voor zeker een derde uit vrouwen moet bestaan. Daarnaast moeten de 5000 grootste bedrijven concrete doelen stellen voor een evenwichtige verdeling van vrouwen en mannen in de top en de subtop. De nieuwe wet gaat waarschijnlijk vanaf januari 2022 in. Ajax heeft in de Champions League ook zijn tweede groepswedstrijd gewonnen. De Turkse kampioen Besiktas werd in Amsterdam met 2-0 verslagen. Berghuis en Haller waren de doelpuntenmakers. En dan het weer. Vannacht bewolking en buien. De temperatuur ligt rond een graad of 12. Woensdagochtend gaat het overal regenen met vooral in het noordwesten veel neerslag. Later laat ook de zon zich zien. Het wordt overdag zo'n 15 graden. Met vooral smiddags een harde wind langs de noordkust. Mogelijk stormachtig met windstoten tot zo'n 100 km per uur. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort.